Clemens Peters met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint koning Willem-Alexander goed te spreken over de koning, blijkt uit een enquête van de NOS. 73% van de Nederlanders is tevreden en dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat Willem-Alexander het nu, na vijf jaar koningschap, beter doet dan zijn moeder Beatrix. Hij wordt menselijk, betrokken en meelevend genoemd. Een goede ambassadeur en voldoende modern. In Rotterdam zijn vanochtend vijf mensen aangehouden na een schietpartij in het centrum van de stad. Inzittenden van een auto hebben op een andere auto geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie kon de wagen met de vijf verdachten meteen tegenhouden. De auto die het doelwit was van de schietpartij is nog niet gevonden. Die is richting de A16 gereden. De nieuwe aanpak van schadeafwikkeling in het Groningse aardbevingsgebied deugt niet. Dat stelt emeritus hoogleraar privaatrecht Jan van Duné tegen RTV Noord. Volgens hem hangt er een zweem van belangenverstrengeling... omdat de overheid betrokken is bij het toekennen van schadevergoedingen... en die deels ook zelf betaalt. Vorige maand veranderde minister Wiebes de schadeafhandeling. Hij zette de NAM op afstand, juist om de onafhankelijkheid te vergroten. Kardinaal de Jong, die in de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk protesteerde tegen de Jodenvervolging, krijgt voorlopig geen onderscheiding van het Israëlische herdenkingscentrum Yad Vashem. De huidige leider van de katholieke kerk in Nederland, kardinaal Eijk, heeft de aanvraag ingetrokken. Over de rol van de Jong bestaat geen twijfel, maar mogelijk wist hij van pogingen van een naaste medewerker om een veroordeelde oorlogsmisdadiger na de oorlog van het vuurpeloton te redden. Het weer. Vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In het westen en noorden kan wat regen vallen.